uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold is intens verdrietig dat zijn partijgenoot Els Borst is overleden. Haar dood kwam voor hem totaal onverwacht. Borst werd gisteravond onder verdachte omstandigheden doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. De politie onderzoekt haar dood, al zei een politiewoordvoerder vannacht dat hij vooralsnog niet uitgaat van een misdrijf. Pechtold wil over de doodsoorzaak niet speculeren. We moeten eerst ons verdriet de ruimte geven en stilstaan bij de familie, zei hij. Els Borst was minister van Volksgezondheid in de Paarse kabinetten Kok 1 en Kok 2, waarin ze ook vicepremier was. In 2012 werd ze minister van Staat. Pechtold noemde haar een integer politica die wist waar ze het over had. Daarom kon ze volgens hem ook belangrijke wetten, zoals de euthanasiewet, met zoveel kracht door het parlement loodsen. Ook schrijver en oud-D66-leider Jan Terlouw is geschokt door haar dood en noemt haar een vrouw van formaat en een goede vriendin. Els Borst was 81 jaar. In het noorden van Mali worden vier medewerkers van het Rode Kruis en hun chauffeur vermist. De auto waarin ze reden is volgens het Rode Kruis spoorloos verdwenen tussen Gao en Kidal. Het noorden van Mali werd een jaar geleden ingenomen door islamitische extremisten. Franse militairen hebben de milities vorig jaar voor een groot deel teruggedrongen. Sindsdien probeert een VN-macht de vrede te bewaren. In maart vertrekken 400 Nederlandse militairen naar Gao om mee te doen aan de VN-missie. Nederlandse kwartiermakers zijn vorige maand vertrokken om het kampement op te bouwen. Het proces in Egypte tegen 20 medewerkers van onder meer Al Jazeera begint volgende week donderdag. Onder de groep die wordt vervolgd is ook de Nederlandse journalist Rena Netjes. Ze vertrok vorige week hals over kop uit Egypte en wacht het proces in Nederland af. De journalisten worden onder meer aangeklaagd voor het verspreiden van onjuiste informatie ten gunste van een terroristische organisatie. Daarmee wordt waarschijnlijk de moslimbroederschap bedoeld. Het weer vannacht droog, temperatuur rond 3 graden. Overdag 8 graden. Eerst wat zon, later raakt het bewolkt.